Eerst het NOS nieuws van 3 uur. Keien van afgelopen zomer zijn in Rotterdam agenten met een Turkse achtergrond bedreigd door aanhangers van de Turkse president Erdogan. Dat heeft burgemeester Abu Taleb van Rotterdam laten weten na vragen van Leefbaar Rotterdam. De betrokken agenten worden ondersteund door hun leidinggevende. De spanningen na de mislukte koepoging zijn in Rotterdam goed merkbaar geweest. Er zijn 134 aangiften binnengekomen die daarmee te maken hebben. Er zijn 28 mensen aangehouden. Een op de acht automobilisten verstuurt wel eens berichten van achter het stuur. Met de telefoon aan het oor bellen, dus niet hands-free... doet bijna 1 op de 10 automobilisten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bestuurders tussen de 18 en 35 sturen het vaakst berichten tijdens het rijden. Mannen zijn vaker bezig met hun telefoon achter het stuur... en jongeren vaker dan ouderen. Minister Schultz wil daar een einde aan maken met technologische maatregelen. En daarvoor is hij in gesprek met telecombedrijven... die inmiddels bezig zijn met onder andere apps die WhatsApp en Facebook blokkeren tijdens het rijden. De Nederlandse fotografe Dana Lixenberg heeft in Londen de prestigieuze Deutsche Börse fotografieprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs, waaraan een bedrag van 30.000 pond is verbonden, voor haar serie portretten van bewoners van een sociaal wonenproject in Los Angeles. Lixenberg volgde de bewoners van de meest zwarte wijk gedurende meer dan twee decennia. Ze begon ermee na de rassenrellen van 1992 in Los Angeles. De belastingvoordelen die kleine ondernemers krijgen... leiden niet altijd tot groei van de economie, terwijl ze daar wel voor zijn bedacht. Dat staat in een evaluatie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks groeit maar 2 tot 3 procent van de ZZP'ers met subsidie door... naar een bedrijf met personeel. En daarnaast profiteren ook mensen die de, van de subsidies... die anders ook wel succesvol ondernemer zouden zijn geworden. Het weer. Het is vannacht wisselend bewolkt en er trekken een paar buien over het land.